Er is in ieder geval geen wapenstilstand. Eh, dat was een van de, ja, toch wel de inzet van, van deze gesprekken. Eh, en, en ze zijn ook nog heel ver van een akkoord of iets dergelijks. Maar er, er zijn wel voorzichtig positieve signalen. We horen net dat de Russische delegatie zegt dat ze eh, militaire activiteiten in en rondom Kiev en, en Cherniv drastisch gaan afschalen. Eh, om ruimte te geven voor verdere gesprekken met Oekraïne. Oekraïne is verder bereid om neutraal te worden en niet per se lid te willen worden van de NAVO. In Assen zijn vijf mensen opgepakt. Ze zouden vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie en drugsdealen. De politie kon vijf aanhouden nadat buren geklaagd hadden over herrie en drugsgebruik. De politie denkt dat er binnenkort nog meer mensen worden opgepakt. Een plofkraak in Apeldoorn heeft vlak voor het weekend heel wat schade gezorgd bij een winkel. De eigenaar denkt dat het al met al tonnen gaat kosten. Dit is het resultaat van, eh, van dat soort gasten. Platen vliegen eruit, eh, achter heb ik deuren eruit. Ik heb hier, kijk zoals hier ook, zie je gewoon die molens gewoon helemaal dubbel gevouwen. Het complete systeemplafond is weg en de schade is enorm. Het opruimen duurt dus nog wel even. Ik denk dat hij komend weekend pas weer open kan. En ben jij de achtbaan na 3, 20 of 34 ritjes nog steeds niet zat? Dan moet je binnenkort naar Toverland in Zevenum in Limburg. Dat park houdt een 24 uur marathon in achtbaan Troy die dit jaar jarig is. Daarvoor zal een groep kandidaten eerst moeten langskomen voor een testavond, laat Overland weten. Tijdens die testavond moeten ze al twee uur lang rondjes in Trooi maken... om te kijken of ze echt opgewassen zijn tegen het geweld van die houten achtbaan. En uit die 48 kandidaten kiezen we dan uiteindelijk de 12 deelnemers... die het daadwerkelijk gaan doen op 2 en 3 juli. Het geld dat ze ophalen met de achtbaanactie gaat naar een stichting... die jongeren helpt met psychische problemen. Het weer, een bewolkte dag. In het zuiden af en toe regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, een beetje zon, wat regen en nog een paar graden kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een gekantelde auto zorgt voor oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden richting het noorden onderweg bent, een file voor afrit Volendam. Je bent daar ongeveer een half uur aan extra reistijd kwijt vanaf knooppunt Watergraafsmeer.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 Forty advice, morally alright, but I need some advice and I know that I'm acting foolish. Cause put me up around noonish. Half a blunt, yeah, we cool. We're not outcasts on the dick seat, and yeah, we cruising. Ooh, and I love you right.